10 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Regeringspartij ChristenUnie wil dat de nieuwe marinierskazerne... zoals afgesproken in Vlissingen komt. Volgens de partij moet het kabinet zich houden aan de belofte... die aan de provincie Zeeland is gedaan. De verhuizingen naar Vlissingen is daarom nog niet van de baan, zegt Kamerlid Voor de Wind. Eerder deze week werd bekend dat taaksecretaris Visser van Defensie de kazerne in Doorn niet naar Vlissingen, maar naar Apeldoorn wil laten verhuizen. De kosten van een verhuizing naar Zeeland zouden te hoog zijn en veel mariniers zouden een verhuizing zien als een reden om op te stappen. In China worden alle groepsreizen voor toeristen stilgelegd. Dat is een van de nieuwe maatregelen die president Xi Jinping neemt... vanwege het nieuwe coronavirus in Wuhan. Ook stuurt hij meer medisch personeel naar de getroffen stad. Ook autofabrikant Peugeot grijpt in en haalt 38 medewerkers uit zijn fabriek in Wuhan terug naar huis. Die moeten eerst een tijd in quarantaine voordat ze in het vliegtuig naar hun thuislanden stappen. Oud voetballer Rob Rensenbrink is overleden. Rensenbrink was in de jaren 70 de linksbuiten van het Nederlands elftal. Hij speelde in de WK-finales van 74 en 78. Op het WK van 78 scoorde hij vijf keer... maar in de blessuretijd van de verloren finale tegen Argentinië... schoot hij tegen de paal. Als clubvoetballer speelde hij negen jaar bij Anderlecht... waarmee hij twee Europa Cups won... En in 2012 werd bij Brink de spierziekte PSMA geconstateerd. Hij overleed gisteren aan de gevolgen van die ziekte. Hij was 72 jaar. Feyenoord heeft in Almelo met 3-2 gewonnen van Heracles. De ploeg is voor de negende keer op rij in de eredivisie ongeslagen... en staat nu derde in de eredivisie. RKC heeft verloren van VVV. De ploeg uit Venlo wist er 2-1 van te maken in Waalwijk. En eerder vanavond won AZ met 2-1 van Heerenveen. En het weer, het is bewolkt, maar het blijft wel droog. De temperatuur daalt naar 0 tot 2 graden. Morgen overwegend bewolkt in het zuidoosten kans op wat zon... en het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Als je gek bent op vogels, dan maak je van je tuin een echt vogelparadijs. En dat doe je natuurlijk ook mee met de tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland.